Waar is de tijd gebleven? Waar is ze heen gegaan? Wat is er veel veranderd in onze oude Jordaan? Maar iets gaat nooit verloren, alleen de toekomst zwart. Daar zijn we mee geboren Dat waren we vroeger gelukkig, tenminste zo wordt er verteld. Maar ook onze zorgzame moeder zat meestal zonder geld. Dat de mensen moest dagenlang sloven bij een rijke mevrouw of meneer. En was het zaterdagavond, dan kon ze bijna niet meer. Maar al waren we berooid, echt klagen deed ze nooit. Waar is de tijd gebleven? Waar is zij heen gegaan? Wat is er veel veranderd? blauwe Jordaan. Maar iets gaat nooit verloren, al de toekomst zwart. Daar zijn we mee geboren, ons echte Jordaanse hart. Wat ging er al veel verloren van onze fijne Jordaan. En al die vertrouwde figuren zijn van onze weg gegaan. Ze moeten zo nodig saneren. We zijn wat je noemt nu de klos. Maar echt, ik Weet je nog, alleen. Kiki de bruggetrekker. Ik zie hem nog zo voor me. Kijk, daar gaat hij. Malle Kikkie. En, eh, weet je nog? de Da, het water- en vuurvrouwtje. Ja, en, en schele met zijn mosselen. Ik heb allemaal zeepse mosselen. Waar is de tijd gebleven? Waar is ze heen? is er veel veranderd in onze oude Jordaan. Maar iets gaat nooit verloren, alleen de toekomst zwart. Daar zijn we mee geboren, ons echte Jordaanse hart. En als we later in de Westische zijn, zeggen we, zeg Leen, weet je nog vroeger? Wat was het fijn?